De Arctic Sea vertrok eind juli uit Finland, maar werd kort daarna overvallen door piraten. Vervolgens verdween het schip van de radar. Drie weken later werd de Arctic Sea door de Russen getraceerd bij Kaapverdië. Acht mannen werden gearresteerd op verdenking van kaping. De herdenking van de luchtlanding van de geallieerden op de Ginkelse Heide heeft tienduizenden toeschouwers getrokken. Parachutisten van het Britse en Nederlandse leger sprongen boven het natuurgebied bij Ede uit Hercules transportvliegtuigen. Onder de toeschouwers waren tientallen oorlogsveteranen die hebben meegedaan aan de luchtlanding in 1944. Op 17 september 1944 daalden geallieerde militairen neer tijdens operatie Market Garden, de codenaam voor het grote offensief tegen de Duitsers. Bij Arnhem boden de Duitsers zoveel verzet dat het offensief stuk liep. De regering van de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales heeft excuses aangeboden aan de tienduizenden kinderen die tussen 1930 en 1970 zijn misbruikt in kindertehuizen. Kinderen werden daar mishandeld en soms ook seksueel misbruikt. Premier Rees van Nieuw-Zuid-Wales onthulde ook een monument voor de slachtoffers. In heel Australië zaten ongeveer een half miljoen kinderen in staatstehuizen. Een deel van de kinderen was afkomstig uit Groot-Brittannië. Ze waren door hun ouders naar Australië gestuurd om daar een betere toekomst op te bouwen. Het Nederlandse Davis Cup team heeft in de wedstrijd tegen Frankrijk het dubbelspel verloren. Timo de Bakker en Igo Sijsling gingen in Maastricht in vier sets ten onder tegen de Franse tennissers Tsonga en Lodra. Frankrijk leidt nu met 2-1. Morgen worden nog twee enkelpartijen gespeeld. De winnaar van de ontmoeting tussen Nederland en Frankrijk verdient een plaats in de wereldgroep. Het weer. Het blijft nog lang warm. In het zuiden kans op een bui.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 Hold it. me, them adore. Woman, if you want to love me, I will give it to you, it's your love. Boom, boom, boom. Woman, you know that I will drive you crazy. Boom, boom, boom. Turn the wheels side, turn the wheels side, I love it, baby. Boom, boom, boom. What's more special than you. You feel me? It's on, baby, let's get lost. You don't need to call into work cause you the boss. For real, want you to show me how you feel. I consider myself lucky, that's a big deal. Why? Well, you got the key to my heart, but you ain't gon' need it. I'd rather you open up my body and show me secrets you didn't know was inside. No plea for me to lie. It's too big, it's too wide, it's too strong.